10 uur. Jan van der Putten met het NOS. Stilgelegd vanwege een storing in het koelwatersysteem. Sinds gisteravond worden de installaties één voor één buiten bedrijf gesteld. Pas in de loop van de dag liggen ze allemaal stil en kan de storing worden verholpen. Er is geen gevaar voor de omgeving. Wel worden veel gassen afgefakkeld. Op het Gemmelot-terrein zijn daardoor gekleurde rookpluimen te zien. Het afvakkelen gebeurt om te voorkomen dat gassen in het milieu terechtkomen. Dat vrouwen vaak minder verdienen dan mannen komt onder meer doordat werkgevers aan nieuwe medewerkers vragen wat ze in hun vorige baan verdienden. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Daardoor blijven de beloningsverschillen bestaan. Het college spreekt van een hardnekkig probleem dat niet meer past in deze tijd. Al sinds 1980 is het verplicht om mannen en vrouwen van gelijke waarde evenveel salaris te geven, maar in de praktijk gebeurt dat nog steeds niet. Onder een ingezakte grindberg in Duitsland wordt nog gezocht naar een omgekomen Nederlander. Een ander slachtoffer, ook een Nederlander, kon vanochtend worden geborgen. De mannen waren gisteren aan het werk bij een afgraving in Iselburg-Anholt, net over de grens bij Dingsperlo. Door onbekende oorzaak kwam de berg met grind plotseling in beweging. Vier werknemers werden bedolven. Twee van hen konden al snel worden gered. De zoektocht naar de twee anderen moest gisteravond worden gestaakt, omdat de grindberg nog steeds instabiel was. Premier Rutte heeft gisteravond de Nederlandse militairen in Mali bezocht. Rutte zei dat ze daar fantastisch werk verrichten. Ongeveer 300 Nederlandse militairen doen verkenningswerk en verzamelen inlichtingen in het noordoosten van Mali, waar opstandelingen actief zijn. Eerder op de dag ontmoette Rutte de president van Mali. Ze spraken onder meer over migratieproblemen. Het weer. In het zuidoosten is nog lichte vorst met plaatselijke kans op gladheid. Verder vandaag af en toe zon, maar ook buien. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Alleen bij Amsterdam nog wat files. Op de A7 vanuit Hoorn bij knooppunt Zaandam 10 minuten extra. Op de A8 Zaandam Amsterdam is Rijkswaterstaat bezig met een berging.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 Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good.